it off as you strolled off. Looking at them legs, goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many, and I be worried now out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip.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 Visser met het NOS-journaal. Acht artsen en psychologen zijn nog steeds aan het werk... ook al hebben ze een beroepsverbod... wegens medische missers of seksuele contacten met hun patiënten... blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Onder de acht is ook de arts die mede verantwoordelijk was... voor de dood van actrice Sylvia Millekam. Hij noemt zich nu natuurgeneeskundige. Minister Klink wil de wet aanpassen... om het beroepsverbod beter te kunnen handhaven. De dodental van het treinongeluk in Egypte is opgelopen tot zeker 25. Ongeveer 50 mensen zijn gewond geraakt. Niet ver van Cairo reed een trein gisteravond op een stilstaande trein. Die stond volgens ooggetuigen stil na een aanrijding met een waterbuffel. Op het spoor in Egypte komen vaker ongelukken voor. Vorig jaar kwamen bij een treinramp 44 mensen om het leven. Bij een verkeersongeluk in België zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Twee andere Nederlanders raakten zwaar gewond. Vier reden op de snelweg richting Luik toen hun auto bij Sprimont in een slip raakte en over de kop sloeg. Slachtoffers waren 95 en 67 jaar oud. De twee zwaargewonde Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vannacht is er een eind gekomen aan de zomertijd. Klok is nu teruggezet. Traditioneel was het daarbij ook de Nacht van de Nacht... waarmee milieuorganisaties aandacht vragen voor de zogeheten lichtvervuiling. Er steeds minder plaatsen waar het s'nachts echt donker is. Waaronder de gebouwen was het licht gedoofd... waaronder de Euromast en de Martini-toren. De ketelbrug in de A6 gaat vanochtend om kwart over acht een uur lang open. Meer dan 100 schepen kunnen dan van het IJsselmeer naar het Ketelmeer varen. Ketelbrug is dicht voor het scheepvaart sinds er drie weken geleden gewonden vielen. Toen reed een auto tegen de klep aan, doordat de brug ineens omhoog ging. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Het weer, veel zon en een kleine kans op een bui.